Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Instagram gaan beelden rond van een dodelijke steekpartij. Gisteravond ging het mis in een huis in Den Bosch. Een vrouw van 20 werd daar neergestoken. Ze kon nog naar de buren vluchten en om hulp vragen, maar overleed later aan haar verwondingen. Volgens de politie is de steekpartij gelivestreamd op Instagram. dit zijn hele nare beelden en ook verschrikkelijk om te zien. Eh, vooral een dringende oproep aan iedereen om ze niet te delen. We weten dat ze inmiddels in diverse WhatsApp-groepen eh, rondgaan. Maar nogmaals de oproep, eh, deel ze niet. Krijg je ze toch toegestuurd, verwijder ze dan direct. Er is een vrouw van 21 opgepakt. En er is gisteravond geknokt na de wedstrijd PEC Zwolle tegen Heracles. Voetbalsupporters gingen met elkaar op de vuist langs de kant van een provinciale weg. Toen de politie erop afkwam renden de fans weg en verstopten zich in een sloot. Uiteindelijk heeft de politie een stuk of 30 mensen gecontroleerd en naar huis gestuurd. En het shorttrackseizoen is weer afgetrapt. En in Peking is ook meteen de eerste gouden plak voor Nederland al in de pocket. Suzanne Schulting is en blijft oppermachtig op de 1000 meter. Beestachtig dit. En medaille nummer 2 is ook binnen. Een zilveren voor de vrouwenploeg. En het was een gekkenhuis gisteren in Otterlo in Gelderland. Natuurmonumenten verkocht daar geweien van edelherten. Daar kwamen veel mensen op af. Mijn kleinzoon heeft dit gewei gekocht. En hij vindt dat zo leuk omdat hij aan de ene kant heel is en aan de andere kant half. Want dan heeft het gevochten. Zeker wat vaker de natuur komt en je komt zeg maar het wel eens vaker tegen. Dan zie je toch het groeien van het gewei ja, als natuurliefhebber vind ik het wel gewoon eh, mooi om te zien. Edelherten gooien elk jaar hun gewei af. En als een boswachter er een vindt, neemt hij die mee. Natuurmonumenten verkocht er gisteren 100 voor soms wel meer dan 150 euro per stuk. Het weer, het is fris, maar wel droog en veel zon vandaag.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 My sister's before Doe nou alsof we niet weten dat 106.9 ZFN eindigt in bed. Ik verlies mezelf in het leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je weet het, ik ken jou als de beste, ik ken jou als de beste, I mean en na. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je raakt me nog steeds en kust in mijn te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, yeah. Nou Gekke gek maar me nog steeds een kust in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten Dat onze ruzie eindigt in bed Como me gusta mi así Como te gusta ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Como me gusta mi así Como te gusta ti así Yo solo tengo het is zoiets, zoiets, zoiets. Nou, niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik wil niet wanneer je me zegt: Je maakt me compleet en helemaal gek. Je draakt me nog steeds en kust in mijn bed.